12 uur. moet met het NWS Journaal. Op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer... heeft premier Rutte opnieuw veel kritiek gekregen op zijn pleur-op-uitspraak... over demonstrerende Turken die een verslaggever lastig vielen. Bijna de hele Kamer noemt de uitspraak een premier onwaardig. Tijdens het debat werd Rutte ook aangevallen op zijn geloofwaardigheid. Volgens de partijen verandert hij te vaak van standpunt. Verder werd er op de tweede dag van de algemene beschouwingen gedebatteerd over de flexwet, de koopkracht en het Oekraïne-referendum. Yahoo is slachtoffer geworden van wat mogelijk een van de grootste datalekken ooit is. Tenminste 500 miljoen accounts zijn daarbij gestolen. Dat is volgens het Amerikaanse bedrijf eind 2014 gebeurd. In de gegevens stonden e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. Het nieuws komt op een heel vervelend moment voor Yahoo. Een telecomprovider was van plan het bedrijf te kopen... voor omgerekend 4,3 miljard euro. Maar een datalek van deze omvang maakt een overname een stuk minder aantrekkelijk. Een jongen van drie heeft 72 lang in een bos met wolven en beren in Siberië overleefd. De peuter rende waarschijnlijk achter een puppy aan het bos in en raakte toen de weg kwijt. Na een zoektocht van drie dagen werd het kindje gevonden. Hij was oververmoeid en hongerig, maar niet gewond. Hij had zich in leven gehouden met een reep chocolade. Voetbal, de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en FC Os... is geëindigd in een 4-1 overwinning voor Feyenoord. Het duel werd gespeeld zonder fans van Os. Een deel van hen zat in een bus die niet in de bussluis bij het stadion paste. De harmonicabus was te lang om de draai naar de sluis te kunnen maken. Andere harmonicabussen die nog onderweg waren... zijn omgekeerd en teruggereden naar Os. In de strijd om de KVB beker won Utrecht eerder vanavond met 3-1 de uitwedstrijd tegen FC Twente. Het weer vanavond kan aan de kust nog een buitje vallen. Morgen zonnige periode en dan vooral in het noorden kans op een beetje regen.